uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Premier Rutte is somber over de bereidheid van de Griekse regering... om mee te werken aan een oplossing voor de schuldencrisis. Hij zei dat bij het begin van een ingelaste top van regeringsleiders in Brussel. De verwachting was dat de Grieken vandaag met nieuwe voorstellen voor bezuinigingen en hervormingen zouden komen. In plaats daarvan kwam de nieuwe Griekse minister van Financiën Tsakalotos met oude voorstellen die eerder al waren afgewezen. Volgens Rutte neemt de Griekse regering een groot risico met de belangen van het Griekse volk. IS heeft in de Iraakse stad Mosul een vrouwelijke journalist gedood. Dat schrijft de Iraakse vakbond van journalisten op zijn website. De journaliste werkte voor een krant in Mosul. IS-strijders haalden haar een paar dagen geleden uit haar huis omdat ze een spionne zou zijn en zette haar gevangen. Daarna werd ze door een sharia-rechtbank ter dood veroordeeld. IS veroverde Mosul in juni vorig jaar. Volgens de journalistenvakbond zijn sindsdien 14 journalisten omgebracht. Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking is de afgelopen twee jaar nauwelijks gegroeid. Volgens branchevereniging Cedris zijn er maar 416 mensen extra aan het werk gekomen. Staatssecretaris Kleinsma heeft steeds gezegd dat er een kleine 11.000 banen bij zijn gekomen. Maar volgens Cedris geeft ze daarmee een te positief beeld. De meeste banen zijn ingenomen door mensen die al werkten in een sociale werkvoorziening. Daardoor is het vooral een verschuiving van werk. In de buurt van Charleston in de Amerikaanse staat South Carolina zijn twee vliegtuigen op elkaar gebotst. Een F-16 vloog tegen een Cessna aan. De piloot van het militaire toestel kon zich met de schietstoel in veiligheid brengen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor medisch onderzoek. Het lijkt erop dat hij met de schrik is vrijgekomen. Over inzittenden van de Chesna en eventuele slachtoffers op de grond is niets bekend. Het weer, vanavond vallen er nog enkele buien. In het oosten zou het ook nog kunnen omweren.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila.